uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 30 mensen gewond geraakt, melden de Catalaanse hulpdiensten. De meeste zijn er niet ernstig aan toe. In Barcelona schoot de politie met rubberkogels op de menigte. De betogers probeerden politieauto's tegen te houden... nadat die stembussen in beslag hadden genomen. Ook op andere, politie, op andere plekken heeft de politie geweld gebruikt tegen de burgers. De burgemeester van Barcelona heeft de Spaanse regering opgeroepen om het politieoptreden te staken. Ze noemt premier Rajoy een laffe premier die haar stad heeft overspoeld met politie. De Spaanse regering is tegen het referendum en noemt het in strijd met de grondwet. Er zijn duizenden agenten naar Catalonië gestuurd. Er kan nog steeds gestemd worden, maar op een aantal plaatsen zijn stembussen en biljetten in beslag genomen. De Catalaanse regering zegt dat mensen ook thuis hun stembiljet mogen uitprinten. In Berlijn is het eerste Duitse homohuwelijk gesloten. Het Duitse parlement ging in juni akkoord met het homohuwelijk en vandaag is de wet van kracht geworden. Homoseksuele mannen en vrouwen kunnen zich sinds 2001 al wel laten registreren, maar hadden tot vandaag niet dezelfde rechten als heteroseksuelen. Ze konden ze nog niet samen kinderen adopteren, wat nu voortaan wel mogelijk is. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de Grand Prix van Maleisië gewonnen. Het is zijn tweede GP-overwinning na zijn zegen vorig seizoen in Spanje. Lewis Hamilton, die in Maleisië vanaf pole position vertrok, werd tweede op ruim 12 seconden. Verstappen startte op de derde plaats en zag dat de tweede plek leeg bleef omdat Kimi Raikkonen motorproblemen had. In de vijfde ronde nam Verstappen definitief de leiding over. Het weer vanuit het westen neemt snel de bewolking toe en het wordt een graad of 17. Tegen de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen vroeg nog regen in het oosten, later buien met af en toe zon. En het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.